Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Rusland zou de Europese verkiezingen van deze zomer proberen te beïnvloeden met nepinformatie. Volgens de Tsjechische overheid zijn in meerdere landen pro-Russische politici ingezet... om twijfels te zaaien over de oorlog in Oekraïne. Ook bij ons, zegt verslaggever Wilco Boom. De Tsjechische geheime dienst heeft eh, eh, vastgesteld dat Rusland eh, geld heeft betaald... cashgeld aan bevriende Nederlandse en Europese politici. Nou, en zojuist twittert Geert Wilders daar dan weer over... dat dat totaal onaanvaardbaar is en dat hij vandaag hier het nog over wil hebben in de Tweede Kamer. Volgens Tsjechische media zijn ook politici uit onder meer Duitsland, Frankrijk, Polen en België benaderd. Sommigen zouden geld hebben gekregen. Om wie het zou gaan, dat weten we niet. Er zijn geen namen genoemd. In Amsterdam is een portiek van een flat vannacht helemaal uitgebrand. De boel vloog in de fik na een explosie. Van het portiek is weinig over. De ramen sneuvelden en alles is zwart van het roet. Ook twee scooters die in de buurt stonden zijn beschadigd. De flat is eerder doelwit geweest. Een jaar geleden was er ook een explosie. Eerder nog werden appartementen beschoten. En er komen meer BOA's bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel. Er is steeds vaker overlast in het dorp en volgens de burgemeester komt dat... doordat er vaak meer mensen in het AZC zitten dan mag. Er komen nu acht BOA's bij voor toezicht. En een autodief in Zeeland heeft een bijzondere manier van werken. Hij laat briefjes achter voor de eigenaren van voertuigen die hij te grazen neemt. Suus kreeg er ook een. Thanks for using kusjes Polska. Met een knipoog. Er zijn er heel veel. En het gaat maar door ook. Ik heb een vriendin die had dus eh, gisteren ook een briefje. Maar daar was het echt gewoon eigenlijk een beetje misselijk maken van... Eh, van eh, ja, dat spijt me niet. En dat, ik heb je laptop teruggebracht, maar laat volgende keer een beetje geld voor me achter en zo. Dat ik denk, ja, dat is gewoon brutaal en gewoon, ja, dat kan gewoon niet. Dief Polska is al meerdere keren gespot op camerabeelden... maar de politie weet niet om wie het gaat. De dader is niet herkenbaar omdat hij een mondkapje en capuchon op heeft. Het weer nog, af en toe opklaringen, maar ook pittige buien. Vanmiddag kan daar zelfs hagel en een klap onweer bij zitten. Het wordt max 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht-Amsterdam 5 minuten vertraging bij Amsterdam-Zuidoost. 10 minuten op de A10 komplein eh, bij de knooppunt de Nieuwe Meer.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 Everybody say we live and learn as the wheels of heaven turn. could be the last two on earth to start a new world. Just you and me, girl, try. And you can almost see how it could be. Just you and me, lost, trapped in the place.